uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het plan om zogenoemde piekbelasters van stikstof uit te kopen... brengt de uitstoot daarvan met 2,5% omlaag. Dat blijkt uit berekeningen van stikstofwetenschappers. Je hoort verslaggever Thomas Spekschoor op Radio 1. En toch denk ik, als je dan naar die 2,5% kijkt... dat veel mensen zullen hebben gedacht... nou, we gaan piekbelasters uitkopen. Dat is, klinkt als een woord waar veel uitstoot vandaan komt. En daar is dus een hele regeling voor En er is een regeling voor en het kost een miljard euro. En wat levert het dan uiteindelijk? op. 2,5 procent. Ja, het RIVM komt later nog met een eigen berekening. Alle stikstofplannen moeten trouwens wachten tot het nieuwe kabinet er is. Er zijn meer vrouwen en kinderen dak- en thuisloos dan werd gedacht. In Brabantse gemeenten hebben ze op een nieuwe manier dak- en thuislozen geteld. En daaruit blijkt dat het stereotype van een dakloze man helemaal niet klopt. Zo is bijna een derde van de volwassenen dakloze vrouw. En bijna een kwart is onder de 18 jaar. Door deze nieuwe manier van tellen kunnen daklozen ook beter worden geholpen, zeggen experts. En het zoveelste warmterecord is dit jaar verbroken. Zoals het wereldwijd de warmste september ooit gemeten. Het klimaatbureau van de EU zegt dat het 16,38 graden was. En er zijn dus dit jaar meer records gesneuveld, zegt mijn klimaatredacteur Helene Ecker. Het is dit jaar niet dus alleen eh, de warmste september ooit gemeten. Dit record volgt op eveneens eh, recordwarme eh, zomermaanden. Ja, volgens natuurexperts komt de temperatuurstijging door het verbranden van fossiele brandstoffen... in combinatie met het weerfenomeen El Niño. En minder mensen doen mee aan bevolkingsonderzoeken naar kanker. Dat zegt het RIVM, dat die onderzoeken regelt. Naar bijvoorbeeld borstkanker, darmkanker. En voor baarmoederhalskanker krijgen vrouwen vanaf hun dertigste een oproep. Bij Suzanne kwam daar geen goede uitslag uit. Ze bleek baarmoederhalskanker te hebben en maakte daar de podcast De Tumortapes over. En mocht er nu binnenkort een brief op je deurmat vallen... met erin de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker... dan is dit de afspraak die je niet wil missen. Ga naar je huisarts en laat dat uitstrijkje maken. Ja, vorig jaar deed ruim 4 op de 10 vrouwen daaraan mee. En een jaar eerder was het nog dik 5 op de 10. En het weer vanavond en vannacht is het droog.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 Bij een Russische aanval op een supermarkt en een café in Oekraïne... zijn zeker 51 mensen omgekomen. Zeven mensen zijn gewond geraakt, onder wie een kind. Tientallen rijexamens in Enschede gaan niet door... omdat het CBR de veiligheid van kandidaten en opleiders niet kan garanderen. Ze worden lastiggevallen door een man die ruzie heeft met het rijvaardigheidsbureau. De rechter bepaalde eerder dat hij moest stoppen met zijn intimidaties. En koning Willem-Alexander noemt de ontdekking van het nazi-lidmaatschap van zijn opa Prins Bernhard ongemakkelijk. De koning kan zich goed voorstellen, zegt hij, dat het nieuws grote impact heeft, met name bij de Joodse gemeenschap.